Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen bij het MH17-drama. Schiphol verplaatsen naar een eiland in zee is technisch mogelijk... maar het heeft meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit onderzoek dat minister van Nieuwenhuizen heeft laten uitvoeren. Er zijn gevaren voor de veiligheid van de kust en voor de leefbaarheid. Er blijft minder ruimte over voor windparken... en dat is nadelig voor de klimaatdoelen. De aanleg van het vliegveld in zee zou 33 tot 46 miljard euro kosten. Bij Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er één dode. Dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. De man van 67 is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van acht mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto. De dader was tuinman en hij begroef zijn slachtoffers in de tuinen van klanten. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. AZ versloeg in Breda hekkensluiter NAC met 3-0. AZ blijft vierde op de ranglijst met twee punten achterstand op Feyenoord. Het weer bewolkt en regenachtig. Het waait verder flink, aan de kust hard met kans op zware windstoten. Vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Morgen overdag vooral in het zuidoosten een bui.